Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always On My Mind. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's an army of lovers dying to meet you, dying to make your acquaintance. It could be you, or it could be me. Army of Lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan en daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje af te steunen en een gezellige avond te hebben. Tira hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En eh, Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo? Ja, wij zijn een eh, scholengemeenschap en eh, bieden onderwijs aan op HAVO- en VWO-niveau. We hebben wij uh, talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. Eh, en ja, we bestaan 70 eh, jaar, dus vandaar eh, dat we dit allemaal gaan, groots gaan uitpakken de komende periode. Aha, ik weet meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie? De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie, omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan gaan we dit heel uitgebreid eh, vieren. Er komt sowieso op het schoolplein eh, allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop surfen van jut Ja, surfen op een eh, matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die, die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Eh, docenten zetten zich in voor workshops er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden. Er moet geld Is daar ook eh, eh, een, een, een, geldbedrag aan verbonden dat leerlingen ja, moeten doneren? de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af... en zij kunnen de, de workshops gaan doen. En wat is het goede doel? Want het is een goede, het goede doel is eh, Stichting Petje Af, Schiedam-Vlaardingen. Dat is een, ja, zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Eh, zij organiseren daar, eh, ja, de voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk, organiseren zij leuke activiteiten. Heeft het ook met eh, onderwijs te maken? Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen. En dan die benefietavond, Judith. Eh, hoe gaat die vorm krijgen? Die gaan we vooral vorm laten krijgen met eh, toneel en, eh, en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n zo half uur personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren. We hebben wat uh, oud-leerlingen gevonden die eh, wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond eh, gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken via, via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een, eh, een link waar, eh, waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om eh, de avond te bezoeken. De avond begint om half zeven en duurt tot ongeveer half negen. En het is 28 mei? Het is donderdagavond 28 mei, ja. De kosten zijn 7,50 euro voor een kaartje. Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet. Ja. past het allemaal in de school of is het elders? Nee, het past, we gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond eh, hebben we ook nog een loterij, waarbij eh, we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog eh, loten voor gekocht worden. Die zijn 3 euro per stuk. We zijn daarvoor de, ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Eh, die ons eh, ja, ook een leuk prijsje geven. We kunnen een, een iPad eh, verloten en twee leuke koptelefoons. Het wordt steeds aantrekkelijker. Eh, Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht? Uh, ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip, eh, in Rotterdam. Eh, inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk mm, even ja, Judith wordt, voor eh, aan. 3 december. dat is namelijk deze week pas bekend geworden dat het 3 december eh, gaat, gaat worden. En dan moeten er ook allemaal mooi een ja, DJ en weet ik het allemaal niet voorbij. Het wordt kortom een geweldig jaar voor ons. Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus we zijn heel, het wordt echt een heel mooi jaar. Fantastisch. Nou, van, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier in Zoek. Voor de delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag. et qui réclame un peu d'amour et d'amitié. Un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Ah, ah. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là, sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok, ok, bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête, ah mais cela, faut pas les louper. Et toi, ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer au marins sur la mer, au gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. Laisse crever, laisse crever et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera.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 crystal clear ocean ride on the crest of a in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. bring us beside you to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. us all the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you have told. Denver was dat. Hij schreef het nummer Calypso over het schip van de Franse marinebioloog Jean-Jacques Cousteau. 1975 was het jaar. Ons volgende onderwerp. Toen ze eenmaal de pen had ontdekt, werd de veelschrijfster in haar wakker. Maar bovenal is ze dichter. Manon Huntjes is bij Herman de Bruin. Manon, welkom. Dankjewel. Ja, jij bent eh, van alles. Dichter, schrijver, speeches, gesproken woorden, brieven maken, journalistiek schrijver. De pen is heel belangrijk blijkbaar. Ja, ik denk dat het wel misschien wel het belangrijkste inderdaad in mijn dagelijks leven is. Maar schrijf je alles nog met pen of heb je ook andere mogelijkheden? Dat is vraag. Die, die wordt me vaak gesteld. Ik schrijf altijd eerste stukken en versies schrijf ik altijd met de pen. En ochtends schrijf ik sowieso altijd drie pagina's ehm, met de hand. Eh, zonder nadenken. Dat is een bepaalde techniek die ik gebruik en die doe ik altijd met de pen. Ja, je schrijft, eh, je laat dat ook weten aan mensen, mhm. want je neemt het ook op. Klopt, ja, dat is een van de dingen die ik doe. En als ik zeg rafelrandjes, waar hebben we het dan over? Ja, dat is een van mijn allereerste gesproken woordstukken dat ik schreef en wat. Ehm, Ehm, wat ik ook toen voor het eerst met veel mensen heb, heb gedeeld. En dat beschrijft ook een beetje de essentie van waarom ik schrijf. Nou, mooi. Als je daar een voorbeeld van hebt en je kan dat voordragen, mhm. dan eh, wordt dat misschien duidelijk voor de mensen. Ja, nou, het, het, het hele stuk duurt. Uh, vier, vijf minuten, maar dat ga ik dus niet doen. Maar ik zal een stukje dan doen. Als voorbeeld. Ja. ja. Ik wil je niet glanzend en perfect, ik wil zien dat je leefde met gebroken hoekjes en rafelige randjes die je kreeg toen je langs het leven schuurde. Of toen het leven langs jou schuurde, langs de gladde randjes van je zijn. Nou, mooi, duidelijk. En eh, ja, ook niet eh, helemaal uh, vergoelijkend. gewoon zeggen zoals het is. Ja. Toch? <laughs> Wat bedoel je daar precies mee? <laughs> nou ja, rafelrandjes. Iedereen heeft zo zijn rafelrandjes. Ja, precies. Ik denk dat die het, ook juist soms heel mooi maken. Mhm, ja. Ja, rafelrandjes hebben ook iets, wou je zeggen. Ja, ja, die horen bij het leven. Die horen bij het leven, die horen bij het mens zijn. Ehm, de, de, perfecte versie van jou die is niet zo mooi als de imperfecte versie. Nee, nee, je hoeft dat ook niet te verbloemen. Nee, zeker niet. Ik denk dat we altijd al met taal bezig geweest? Eh, als je dat boek neemt, taal is precies mijn ding? Of ja, iets anders lopen? taal is echt mijn ding. Of echt mijn ding, ja. Ik, ja, ik heb wel altijd een liefde voor taal gehad. Volgens mij was mijn lievelingsboek als kind ook wel een spreekwoordenboek. Okay. Ehm, maar het duurde wel heel lang voordat ik zelf, voordat het me lukte om zelf te schrijven. Oké, was dat niet iets wat je opstellen op school? Ging Jawel, maar dan ga je op een gegeven moment werken en het serieuze leven in. En dan leer je vooral om heel slim te schrijven of heel goed te schrijven of hoe je denkt dat je hoort te schrijven. Dus altijd als ik dan die poging deed om, om te gaan schrijven creatief, dan kwam ik vast in mijn hoofd, want dan probeerde ik slim te zijn of grappig te zijn. en je moet gewoon vanuit jezelf schrijven. Ja, totdat ik leerde om vanuit mijn hart te schrijven zonder dat hoofd ertussen te laten komen. Oké. Ja. Dus minder ehm, rationeel, eh, maar gewoon gevoelsmatig. Ja, minder, minder, minder vanuit eh, wat, wat ik denk dat ik moet schrijven. Ja, mooi vak om dat eh, te kunnen doen. En dat doe je ook voor iedereen die jouw opdracht geeft. Ehm, een soort bedrijf zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja. Ik, ik, kan het denk ik, ik kan het niet voor iedereen doen, denk ik. Ik, ben ook niet iemand die eh, jouw sales tekst of website teksten kan maken. Maar op het moment dat het een opdracht is waarin het ook echt gaat om... Ja, we willen echt de essentie verwoorden of we mhm. willen even tot het hart van iets komen, dan, eh, dan komen ze bij mij. Ja, je bent geen reclameschrijver. Nee. <laughs> dat <laughs> zeker niet. Nee. nee. Nee. maar het gaat dieper. Ja, en, en ik leer andere mensen ook om die techniek die mij dit heeft gebracht. Die techniek breng ik ook weer naar andere mensen. Dan hoor ik een workshop aankomen? Nee, een boek. Oh, een boek. <laughs> ja, ja. Of een gids eigenlijk. Een gids. Eh, dan laat je mensen weten hoe zij dat ook kunnen bereiken. Hoe ze dat ook kunnen doen, ja. Eh, mensen die daar meer over willen weten, kunnen die bij je eh, sociale media terecht, denk ik? Um, als ze mijn naam googelen, komen ze waarschijnlijk sowieso al op mijn website. En via mijn website kunnen ze op mijn podcast terechtkomen. Want oh, die maak je ook nog, hè? Ja, met korte gesproken woorden, inderdaad. Korte gesproken woorden. Dat zijn afleveringen van vijf minuten. Dus oh, dat zo, kan onze aandachtspannen dat houdt de aandacht vast. We hebben allemaal een korte aandachtsboog, toch? Ja. Ja, tegenwoordig wel. Eh, Manon Huntjes, dan kom je terecht bij waar je wezen moet op de sociale media, op de website. En dan kun je alles verder zelf vinden. Je bent ook bereikbaar daarop. Zeker, ja. Ik eh, ontvang graag berichten. Kijk, dat is mooi. Dan kun je dat weer lezen en dan kun je daar verder mee gaan. Ja. Manon je dankjewel. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Backing up the carnival again. Leaving's not as exciting as arriving. There were nights when the music was so loud, Billy came down, we spun the waltzes round and round. Bobby Boy took over on the wall of death. Gravity does not apply, he said, if you have friends. But in the end, the wheels stopped turning, lorries were loaded engines turning, heading out to a different town. This is how we remember it. Sooner or later, your time starts running out on a bus or a train in a photograph. Say goodbye to the circus, leaving town. Cause there's a long road out heading south. Candy floss and rice and cigarettes. Summer nights we never will forget. We were counting on one last turn, taking the gold train round and round again. Again. This is how we remember it. Sooner or later running out on a bus or a train in a photograph. Say goodbye to the circus, leaving town. Cause there's a long road out heading south. There's a long road. here. There's a chill in the late October air. We're not there. This is how we remember it. Sooner or later, your time starts running out. On a bus or a train in a photograph. Say goodbye to the circus, leaving town. Cause there's a long road out heading south. There's a long road out heading south. There's a long road. Deacon Blue met een track van vorig jaar, How We Remember It. En daarvoor uit Nederland, Twarres, een toe. Zometeen een online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat na Johnny Mathis en I'm Stone in Love with You. I'd like to be a great big movie star. Overnight sensation. Drive a big expensive car. I would buy you everything your little heart desired. These things I Cause I'm stone in love with you. If I were a businessman, I'd sit behind a desk. I'd be so successful. I would scale. I'd give the world to you. I'd like to someday be the owner of the first house on the moon. There would be no neighbors and no population boom. You might say that all do is dream my life away. I guess it's true, cause I'm stoned in love with you. I guess it's true, i I'm stone. het zag zachte stemgeluid van Johnny Mathis uit 1973 met I'm Stone in Love with You. Ons volgende onderwerp. Steeds meer hoogbegaafde leerlingen lopen vast in het onderwijs. De benodigde expertise ontbreekt daar vaak. En daarom is er nu een online gids. Terra Cox. Aan de telefoon Marion Vliegendhart, directeur van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers. Marion, heel hartelijk welkom in onze uitzending. Dankjewel. Marion, hoogbegaafde leerlingen. Wanneer is een leerling eigenlijk hoogbegaafd? Want ik hoor veel moeders wel eens zeggen: die van mij is zo slim. Maar wanneer ben je nou echt hoogbegaafd? Over het algemeen kun je stellen dat kinderen die hoogbegaafd zijn, allereerst hoge cognitieve capaciteiten hebben. Ja. Uh, maar opvallend is, ze hebben ook vaak een heel groot creatief denkvermogen en een grote motivatie om nieuwe dingen te leren. En eh, nou, ook daar taakgericht mee aan de, aan de slag te gaan. Maar de onderlinge verschillen zijn enorm groot. Je ziet vaak bij hoogbegaafde kinderen ook wel maskerende effecten. En stel je voor dat je een eh, combinatie hebt van verschillende dingen. Je bent bijvoorbeeld en hoogbegaafd en je hebt dyslexie. Ja, dan heb, kun je eigenlijk met je hoogbegaafdheid de dyslexie een beetje maskeren. Maar de dyslexie maskeert misschien soms ook wel een beetje die, die uh, hoogbegaafdheid. Kortom, het is niet zo, eh, niet zo simpel om dat vast te stellen. Het is niet zo simpel om het vast te stellen. En het is ook niet altijd nodig. Dus dat is denk ik wel belangrijk om te realiseren. Een school kan ook, als het eigenlijk verder heel goed gaat met een kind... school kan zelf vooruit toetsen en kan zelf ontdekken... hé, hey, wat is eigenlijk het leerniveau van de leerling... Maar als een kind natuurlijk ja, ongelukkig is of ja, echt ehm, vastloopt op school... of soms zie je ook juist thuis. En dat ze zich op school wel goed aanpassen, maar thuis eigenlijk daaruit komt van dat ze, ja, dat ze eigenlijk helemaal niet eh, aan hun trekken komen op school, ja, dan is het heel belangrijk dat zo'n kind echt onderzocht wordt. En we adviseren dan altijd een breed onderzoek. Dus niet alleen naar het IQ te kijken, maar ook ja, verder te kijken, in de breedte te kijken wat eh, voor een, eh, talenten en wellicht ondersteuningsvragen het kind nog meer heeft. Nou staan er om zo'n leerling natuurlijk best wel veel mensen. Je hebt de ouders, de leerkrachten, remedial teaching, eh, de schoolarts. Welke rol spelen die mensen daar allemaal in? Nou, wat dat is juist ook precies, ik ben blij dat je dat vraagt, precies eh, de reden waarom we samen met de oudervereniging Balans en Stichting Mama Vita het initiatief genomen hebben om hier ja, een special over uit te geven. Omdat juist in de samenwerking tussen al die mensen om het kind heen schuilt de kracht en, en schuilt ook een eventueel succes juist hè, de ouder, die is echt de expert van het kind, die ziet heel goed het verschil tussen gedrag thuis en gedrag op school. Tussen cognitieve prestatie thuis en op school. Ja. dus die, die weten heel goed wat, wat werkt. Dus dat is een hele belangrijke factor. Het is heel belangrijk dat de leerkracht natuurlijk signaleert. Die is vaak wel de eerste die het signaleert. Maar ja, een kind kan ook ontzettend onderpresteren. En dan is het veel moeilijker om dat te signaleren. En het is belangrijk dat er een, op, op een gegeven moment als er duidelijk is, hier is meer aan de hand, dat er echt een goede specialist bij komt. En bijvoorbeeld zo'n door de LBRT erkende remedial teacher, die kennis heeft van de onderwijsbehoeften van een hoogbegaafde leerling. En dan ook passend maatwerk kan bieden. Bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en dyslexie, of uh, hoogbegaafdheid en ADHD. Uh, en in dit geval gaat het over hoogbegaafdheid en autisme. En je kunt je voorstellen dat je dan eigenlijk nog net iets extra moet doen om uh, zo'n hoogbegaafd kind wel tot ontplooiing te laten komen. Het lijkt me wel heel moeilijk om zo'n kind te screenen, want als je dyslectisch bent en dus niet zo goed eh, kunt lezen, maar dan toch stiekem ook nog hoogbegaafd bent, hoe, hoe, kan zo'n leerkracht dat allemaal ontrafelen? Nou, dat is ontzettend moeilijk eh, natuurlijk voor de leerkracht. Hè, dat, dit, dit noemen we eigenlijk dat maskerende effect van Ehm, als je meerdere dingen tegelijk hebt, toch merken de mensen die zowel met het kind professioneel in het onderwijs te maken hebben als de ouder wel dat er iets is. Eh, en in dat geval, als je het zelf niet heel makkelijk kan signaleren en je hebt wel veel geprobeerd, dan is het ook heel belangrijk dat er gewoon breed onderzoek gedaan wordt naar een kind. En waarbij dus niet alleen het IQ onderzocht wordt, maar ook gekeken wordt nou ja, naar andere ondersteuningsbehoeften. En eh, hoe komen we aan die gids? Ehm, de gids kun je vinden door of je googelt op hoogbegaafdheid special LBRT of hoogbegaafdheid special balans. Of je kunt het op de website van www.lbrt.nl vinden of op Balans, de website van Balans. En LBRT staat voor Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers. Nou, heel duidelijk uitgelegd. Ik vind het een eh, geweldig idee. Dankjewel Marion Vliegendhart van die beroepsvereniging. En voor het delen van het nieuws over die gids. Hartelijk bedankt. sun up and sundown. People say we're never gonna last like uptown and downtown. You like it slow, but I like it fast. What are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are someone I couldn't resist.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 Je kon even wegzwijmelen met Brian Ferry en As Time Goes By. En daarvoor de liefdesproblemen tussen Kenny Rogers en Dottie West. What are we doing in love? En dat was de late avond van maandag 25 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zie ik je graag terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. All About Eve blijft nog even bij je. Fijne nacht.